4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie mag van de Hoge Raad een verkeerscontrole gebruiken om criminelen op te sporen. Een rechtszaak waarin een automobilist met een kilo wiet in zijn auto werd vrijgesproken moet daarom nu over. De controle is wettelijk zolang wel het rijbewijs en de kentekenpapieren gecontroleerd worden, zoals gebruikelijk is. De verkeerscontrole wordt illegaal als die gebeurt op basis van etnische of religieuze kenmerken, zegt de Hoge Raad. Middelbare scholen in Zeeland gaan schuiven met de lestijden vanwege de nieuwe dienstregeling van de NS. Zeker vijf middelbare scholen laten de lessen na de kerstvakantie een kwartier later beginnen. En ook de pauzes worden mogelijk ingekort om te voorkomen dat leerlingen te laat thuis zijn. Bij de politie was er te weinig toezicht op de Centrale Ondernemingsraad. Daardoor kon het gebeuren dat er bij de OR exorbitante uitgaven zijn gedaan aan luxe etentjes, feesten en verre reizen. Dat heeft Erik Akerboom, de korpschef van de nationale politie, gezegd op een persconferentie. Hij zei ook dat het voormalig OR-voorzitter Guilté solistisch werkte. Eerder deed Akerboom al aangifte tegen hem. In Marokko zijn elf mensen gearresteerd in verband met de dood van een visverkoper afgelopen vrijdag. De man had volgens de politie geen vergunning en daarom werd zijn vis in een vuilniswagen gegooid. Toen de verkoper erachteraan dook, zette iemand de pers aan en werd de verkoper doodgedrukt. Na de dood van de visverkoper gingen duizenden Marokkanen de straat op. Ze denken dat de politie de pers heeft aangezet. Het weer. Vanuit het noorden trekt een regengebied naar het zuiden. Onder de bewolking wordt het maximaal 14 graden. Of vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat buien. Ook morgen overdag buien, afgewisseld met opklaringen. Het wordt morgen maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge. 10 kilometer, bijna 20 minuten vertraging. Na een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij knooppunt Ipenburg, 4 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, 9 kilometer, vertraging daar zo'n 20 minuten. Door een geschaarde auto met aanhanger op de A5 richting Hoofddorp. Bij knooppunt Raasdorp 3 kilometer, vertraging 20 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. Een kapotte auto op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam zorgt bij Rotterdam-Charloes voor 5 kilometer, vertraging ruim 10 minuten. En verderop richting Gorkum op de A15. Na een ongeluk bij Papendrecht 3 kilometer.